Jan van der Putten met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Ariep heeft Kamerlid Kuzu aangesproken op zijn woordkeuze. Kuzu noemde de commissie, die onderzoek deed naar het lek in de commissie stiekem, een FOP-commissie. Ariep zei tegen Kuzu dat de commissie door de Kamer is ingesteld... en dat ze het zou waarderen als hij daar met respect over spreekt. Ariep's voorganger van Miltenburg kreeg veel kritiek... omdat ze niet ingreep toen PVV-leider Wilders de Tweede Kamer een nepparlement noemde. Tegen zes mannen die in oktober de vluchtelingenopvang in Woerden bestormden... eist het OM voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen. Vandaag en morgen staan voor, daarvoor in totaal 18 mensen terecht. De eerste zes kregen allemaal dezelfde eis te horen. 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand. In Turkije zijn zware straffen geëist tegen twee journalisten. De openbare aanklager eiste tweemaal levenslang en nog eens 30 jaar cel. De twee worden beschuldigd van spionage en een poging om de Turkse staat omver te werpen. Ze zouden ook hulp hebben gegeven aan een terroristische organisatie. De journalisten hadden een artikel en foto's gepubliceerd over een wapenleverantie aan, van Turkije aan Syrische extremisten. De autoriteiten hadden bepaald dat daar niets over gepubliceerd mocht worden. Veel bedrijven die leveren aan de offshore-industrie hebben het moeilijk door de aanhoudend lage olieprijs. Steeds meer bedrijven die betrokken zijn bij de winning van olie en gas dreigen failliet te gaan. Ook liggen verschillende olieplatforms stil in de havens van Den Helder en IJmuiden. Vorig jaar is de olieprijs meer dan gehalveerd. Vanwege de lage prijs en wereldwijd in de oliesector al meer dan 250.000 banen geschrapt. Bedrijven stellen investeringen uit en om kosten te besparen worden onrendabele boorinstallaties opgedoekt.